9 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Het drugsgebruik in Amsterdam is tijdens de lockdown fors gedaald... blijkt uit een meting van wateronderzoeksinstituut KWR, schrijft de Volkskrant. In Utrecht en de regio Eindhoven bleef het drugsgebruik vrijwel gelijk. In Amsterdam halveerde het ecstasygebruik en daalde het cocaïnegebruik met een kwart. KWR meet jaarlijks rioolwater op ecstasy, cocaïne, cannabis, amfetamine en crystal meth. Waarschijnlijk is de afwezigheid van toeristen een belangrijke oorzaak van de daling. De regeringspartijen D66 en ChristenUnie willen af van goedkope vliegtickets. Ze pleiten voor een minimumprijs van 34 euro. De twee partijen willen voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen na de coronacrisis gaan stunten met de prijzen. Met steun van alle linkse oppositiepartijen maakt het plan kans van slagen. De Nieuw-Zeelandse premier Ardern heeft een hoge legerleider aangesteld... om toe te zien op de strikte naleving van de quarantaineregels. Gisteren werd duidelijk dat twee Nieuw-Zeelandse vrouwen... die vanwege een stervend familielid waren teruggekomen uit het Verenigd Koninkrijk... ten onrechte toestemming hadden gekregen om hun hotel te verlaten. Beiden bleken later besmet met het coronavirus. De eerste besmettingsgevallen in Nieuw-Zeeland in 24 dagen. Ardern wil de grenscontroles verder aanscherpen. En uitzonderingen op de quarantainemaatregelen om humanitaire redenen zijn voorlopig van de baan. Touringcarbedrijven gaan vandaag protesteren tegen de coronamaatregelen. Ze willen met bussen langzaam over de rechterrijstrook van de A12 naar Den Haag rijden. De meeste touringcars zullen parkeren bij het ADO-stadion... waarna 40 bussen doortrekken naar het Malieveld. Door de anderhalve meter regel mogen er maar 12 tot 25 passagiers in een bus. En de brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer... heeft een coronaprotocol aan de overheid voorgelegd... maar daar geen officiële goedkeuring voor gekregen. Het weer. In het noorden is het bewolkt en lokaal druilerig. In het zuiden schijnt eerst nog de zon. Later ontstaan daar pittige regen- en onweersbuien. Het wordt zo'n 20 graden in het noordoosten tot 25 in het midden en zuiden van het land.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 on the turn of a friendly call. You know the game never ends when your whole world depends on the turn of a friendly call. There's a sign in the desert that lies to the west, where you can't tell.